kloten met The King's Speech. Maar de producent vindt dat strategisch niet slim, omdat de film kans maakt op een Oscar. Acteur Colin Firth won afgelopen week een Golden Globe voor zijn hoofdrol in die film. The King's Speech gaat over de spraaklessen die de Britse koning George VI nam om van zijn gestotter af te komen.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 Volgens Britse media is hij een 32-jarige architect uit Brabant die samenwoont met een Engelse vrouw. Het slachtoffer verdween op 17 december na een avondje stappen met collega's en werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg bij Bristol. Ze was gewurgd. Het onderzoek naar de moord kwam deze week in een stroomversnelling na een opsporingsprogramma op de Britse televisie. In Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Dat heeft de nieuwe interimregering besloten. Ook heeft de nieuwe regering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten... en zullen scholen en universiteiten maandag weer opengaan. Afgelopen dag waren in diverse steden in Tunesië demonstraties. De betogers willen dat de nieuwe regering alle banden met de partij van de gevluchte president Ben Ali verbreekt. Tijdens de protesten van de laatste weken vielen naar schatting meer dan 70 doden. Om hen te herdenken heeft de regering in Tunesië een rouwperiode van drie dagen afgekondigd. De Haitiaanse oud-dictator Duvalier is nog steeds in Haiti.